is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Vrouwen kaakvoer is. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Ze volgt ermee het advies van de beroepsverenigingen van gynaecologen en embryologen. Die vinden dat er geen steekhoudende argumenten zijn om het invriezen te verbieden. Door eicellen in te vriezen kunnen vrouwen op latere leeftijd toch zwanger worden. De specialisten hebben wel afgesproken een leeftijdsgrens van 45 jaar te hanteren... Ook wordt de procedure alleen toegestaan in ziekenhuizen waar nu al IVF-behandelingen worden gedaan. Het lek in de Japanse kernreactor in Fukushima is gedicht. Volgens de eigenaar van de kerncentrale stroomt er geen radioactief water meer uit reactor nummer 2 de zee in. Het lek in het reactorvat werd zaterdag ontdekt. Sindsdien probeerden ingenieurs de scheur van 20 centimeter op allerlei manieren te dichten. Dat is nu gelukt door 1500 liter waterglas in de scheur te injecteren. Die substantie wordt vaak gebruikt in de bouw om oppervlakken waterdicht te maken. Ondertussen gaat het lozen van besmet bluswater in de oceaan door. Het gaat om 11,5 miljoen liter licht radioactief water. Volgens de Japanse regering levert dat geen gevaar op. Zittend president Bakbo van Ivoorkust is ondanks berichten van het tegendeel niet van plan de macht op te geven. In een interview met een Frans tv-station hield hij vol dat hij de verkiezingen van november heeft gewonnen en dat er niet wordt onderhandeld over zijn vertrek. Maar volgens de Verenigde Naties en Frankrijk wordt er wel degelijk onderhandeld. De VN zegt in gesprek te zijn met drie Bakbo-getrouwe generaals. Die zouden hun troepen opdracht hebben gegeven te stoppen met vechten en hun wapens in te leveren bij de VN. De milities van de internationaal erkende winnaar van de verkiezingen, Ouattara, lijken nu heer en meester in Ivoorkust. Ze hebben de residentie van Bakbo in Abidjan omsingeld. Volgens verschillende bronnen zit Bakbo nu in een bunker onder de residentie. Dan het weer overwegend droog en minimaal rond 8 graden.